Het muizige meisje speelde een wijsje met mooie akkoorden en prachtige stem. het meisje en geld in haar wijsje. Zij geloofde zijn woorden en toen zat ze klem. Zij moest op tournee Men sleurde haar mee en ze greep naar de fles. Lief muisig meisje, hoe traag is je wijsje, het duurt duurde maar even, het ging veel te vlug. Vaarwel meisje, nog hoor ik je wijsje, je hebt veel gegeven, maar niets kreeg je terug.